In ruil voor de lening moet de Griekse staatsschuld in 2020 zijn teruggebracht tot maximaal 121% van het bruto nationaal product, zo zeggen de diplomaten. De schulden die Griekenland bij banken heeft, wordt met 53,5% verminderd. De banken zijn volgens de diplomaten vrijwillig akkoord gegaan met deze kwijtschelding. De ministers werken op dit moment nog aan een gezamenlijke verklaring waarin de details van het akkoord staan. Als de eurolanden geen akkoord zouden hebben bereikt zou Griekenland volgende maand failliet gaan. In Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn de laatste slachtoffers van de aardbeving van bijna een jaar geleden begraven. Het zijn vier mensen die omkwamen bij een brand in een gebouw van de Nieuw-Zeelandse televisie. De overblijfselen van de vier zijn in één kist gelegd omdat ze onherkenbaar zijn verbrand en niet officieel geïdentificeerd konden worden. Bij de begrafenis werd ook een monument onthuld voor alle 185 slachtoffers van de aardbeving in Christchurch. Morgen precies een jaar geleden. In Mexico is de directeur ontslagen van de gevangenis waar zondag 44 gedetineerden omkwamen bij rellen. Ook zo'n 20 andere medewerkers van de gevangenis zijn hun werk kwijt. Tijdens de rellen wisten 30 gevangenen te ontsnappen, allemaal leden van dezelfde drugsbende.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 Maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de چه But we climb a stair every day time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I There's a freedom that everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and mass destruction, but I'm telling you, and I hope that I am heard.